12 uur. Christian Bonenbakker met het van Pukkelpop niet nalatig is geweest. Het noodweer van gisteren was een ramp waar de organisatie niets aan kon doen, zegt het OM naar voorlopig onderzoek op het festivalterrein. De organisatoren van het popfestival in Hasselt zeiden eerder ook dat het drama niet te voorzien was. Bij het noodweer op Pukkelpop vielen gisteren vijf doden. De effectenbeurs op Wall Street heeft de vierde week van koersverliezen op rij negatief afgesloten. Na het kelderen van de koersen gisteren sloot de Dow Jones-index vanavond ruim 1,5% lager. Beleggers zijn bang voor een nieuwe recessie in Amerika en voor de ontwrichting van het financiële systeem in Europa. In Amsterdam bereikte de AEX-index na een verlies van bijna 2% het laagste slot in twee jaar. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel, witwassen en het verstrekken van leningen tegen woekerrentes. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Singapore die in de Chinese wijk in Den Haag een adviesbureau heeft. Omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam. Cabaretier Jochem Meijer heeft tot januari al zijn voorstellingen afgezegd. Gisteren werd bij hem een tumor weggehaald uit zijn ruggenmerg. Meijer, die 34 is, kreeg deze zomer last van nekklachten. Bij onderzoek werd de tumor ontdekt. Onderzocht wordt nog of de tumor kwaadaardig is. In de eredivisie voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk won in Kerkrade zijn uitwedstrijd tegen Roda JC. Het werd 2-0. Het weer, opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen overdag droog en veel zon. Het wordt dan 20 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden.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 Het Belgische OM gaat ervan uit dat de organisatie van Pukkelpop niet nalatig is geweest. Het noodweer van gisteren was een ramp waar de organisatie niets aan kon doen, zegt het OM naar voorlopig onderzoek.